Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Roemenië is een man opgepakt die werd gezocht voor het financieren van Hezbollah. Er was 10 miljoen dollar uitgeloofd voor de arrestatie van Mohammed Ibrahim Bazi. De Verenigde Staten noemen hem een internationale terrorist... die miljoenen dollars heeft doorgesluist naar de terreurbeweging. Bazi werd gisteren opgepakt op de luchthaven van Boekarest. Het is onduidelijk waarom de Libanees-Belgische verdachte naar Roemenië was gereisd. In delen van de Verenigde Staten leidt zwaar winterweer voor miljoenen mensen tot overlast. Er zijn meldingen van stroomuitval, geannuleerde vluchten en afgesloten wegen. Ook zijn zeker drie mensen omgekomen als gevolg van het slechte weer. De afgelopen dagen lag de temperatuur op veel plekken in het noorden van het land tot ver onder het vriespunt. In Californië wordt daarnaast ook gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van zware regenval. In Algerije zijn zeker 10 doden gevallen bij een busongeluk. Een touringcar die onderweg was naar een skigebied kantelde en viel een ravijn in. Naast de doden zijn er 23 gewonden. Er waren vooral toeristen aan boord. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noorden van het land. Hoe de bus kon kantelen is niet bekend. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is gestegen tot boven de 50.000. Ruim 44.000 in Turkije en bijna 6.000 in Syrië. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Maandag werd het gebied weer getroffen door twee bevingen. Het Rode Kruis heeft ondertussen al meer dan 20 miljoen warme maaltijden... en 15 miljoen waterflessen uitgedeeld in 10 getroffen Turkse provincies. Oxfam Novib is begonnen met het repareren van het waternetwerk in het Syrische Aleppo. Het weer, de dag begint met hier en daar een bui. Vanmiddag is het grotendeels droog en in het noorden laat de zon zich zien. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk met vier auto's bij knooppunt Burgerveen op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag kost het je een kwartier extra.